in Boekraat met het NOS Journaal. 18 bewoners van een verzorgingshuis in Zuidland onder Rotterdam... moeten de nacht elders doorbrengen nadat er brand was uitgebroken. Bij de brand vanmiddag raakte niemand gewond, maar er is wel veel waterschade. Daardoor kon het merendeel van de bewoners niet naar hun woning terugkeren. Het Rode Kruis helpt bij de opvang van de 18 bewoners, zegt de veiligheidsregio. Camilla, de vrouw van de Britse prins Charles, moet koningin worden als haar man koning wordt. Dat heeft de Britse koningin Elizabeth bekendgemaakt aan de vooravond van haar platina-jubileum. Zondag is het 70 jaar geleden dat Elizabeths vader koning George overleed en zij hem opvolgde. De vraag hoe de vrouw van haar eigen opvolger Charles genoemd moest worden was tot nu toe nog onduidelijk. Elizabeth noemt het haar diepste wens dat Camilla de titel van koningin krijgt. Een woordvoerder van Charles en Camilla zegt dat zij het een grote eer vinden. De Marokkaanse kleuter die vastzat in een put heeft dat niet overleefd. De vijfjarige jongen zat sinds dinsdag vast. Zijn lichaam werd vanavond laat door reddingswerkers naar boven gebracht. Wanneer de jongen is overleden is niet duidelijk. Het duurde dagen om hem op 35 meter diepte te bevrijden. Gisteravond bleek hij al erg verzwakt te zijn. Rondom de put hebben mensen gebeden voor een goede afloop. De Marokkaanse koning heeft zijn condolences overgebracht aan de familie van de jongen. Vijf wedstrijden in de eredivisie vanavond. FC Twente won met 3-0 van Vitesse. PSV verloor thuis met 2-1 van AZ. FC Utrecht Cambuur werd 3-2. Fortuna won met 2-0 van Heerenveen. En PEC Zwolle en NEC speelden met 1-1 gelijk.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 Won't you give me that step by step? lucky. They want do me, they want do me, they want do me, gonna want do me. When you won't want me, when you won't want me, I'm in San Francisco, Johnny.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 glow And I get lost here in your eyes I'ma gain all be so Girl, you just capture my soul I'ma gain all be so Make me wanna just take you home opero A thief, a honey thief. I'm a thief, a oh, honey thief.